De schepen kunnen door de harde wind de haven van Dover niet binnenvaren. Bij de schepen van DFDS Seaways wachten ten noorden van Calais op toestemming om Dover binnen te lopen. De verkoop van elektrische auto's is de laatste maanden sterk gestegen. Volgens de brancheorganisatie RAI zijn er dit jaar bijna 18.000 verkocht, tegen ruim 5.000 vorig jaar. De stijging heeft vooral te maken met belastingmaatregelen. Als de auto nog dit jaar wordt gekocht, dan is de bijtelling vijf jaar lang 0%. Na 1 januari is de bijtelling voor volledig elektrische auto's 4%. Voor hybride auto's, die ook op brandstof kunnen rijden, is de bijtelling 7%. De populairste elektrische auto is dit jaar de Mitsubishi Outlander, gevolgd door de Volvo V60 en de Opel Ampera. PvdA-senator Duivenstein heeft vorige week rond het Eerste Kamerdebat over het woonakkoord de zwaarste week uit zijn politieke carrière beleefd. Dat zei hij in een interview met Nieuwsuur. Duivenstein was fel tegen de zogenoemde verhuurdersheffing van 1,7 miljard die het kabinet wilde invoeren. Als hij tegen zou stemmen dreigde er een kabinetscrisis. Duivenstein zei dat hij chaos en mogelijk nieuwe verkiezingen wilde voorkomen en daarom stemde hij voor. Bij een aanslag op een politiebureau ten noorden van de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker 14 mensen omgekomen. Volgens de eerste berichten ontplofte kort na middernacht een zware autobom bij een politiebureau in de stad Mansoura. Het gebouw stortte gedeeltelijk in. Er zouden zeker 80 gewonden zijn, van wie veel nog onder het puin liggen. De slachtoffers zijn vooral agenten die op het moment van de aanslag aan het werk waren. Het weer nog, nat en onstuimig. Het blijft de hele dag regenen. De zuidenwind is boven land krachtig, 6 tot 7. Aan zee stormachtig, kracht 9. Overal zijn forse windstoten mogelijk. En het is erg zacht, 8 tot 11 graden.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 Cooling out farther road. Oh, prepare as we will. Watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon us.